Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping is voor het eerst op bezoek in de stad Wuhan... waar het coronavirus in december voor het eerst opdook. De miljoenenstad is nog altijd in quarantaine. Xi zal onder meer een bezoek brengen aan zorgpersoneel en patiënten. Opnieuw zijn er in China minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Gisteren werd bij 19 mensen het virus vastgesteld. Zondag waren het er nog 40. Het totale aantal besmettingen in China staat nu op bijna 81.000. Ook het aantal doden daalt. Zondag overleden 22 mensen aan het virus en gisteren waren het er 17. In China zijn nu ruim 3100 mensen overleden. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat bedrijven en mensen die in de VS worden getroffen door het coronavirus worden gecompenseerd. Op welke manier wilde hij nog niet zeggen. Later vandaag zal hij een pakket maatregelen aankondigen om de Amerikaanse economie te ondersteunen die hard is getroffen door de corona-uitbraak. Het Witte Huis zou onder meer denken aan betaald ziekteverlof voor werknemers in quarantaine. In heel Italië gelden vanaf vandaag reisbeperkingen om het coronavirus de kop in te drukken. Mensen mogen alleen nog reizen als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het werk. Tot nu toe gold deze maatregel alleen voor het noorden van Italië. Wat dit betekent voor Nederlanders in Italië is nog onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies nog niet aangescherpt. Tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam treedt Glennis Grace op tijdens de pauze-act samen met DJ Afrojack. Dat maakte de zangeres bekend in het tv-programma Op 1. Ze zullen samen een medley brengen van hits van de DJ. Naast Glennis Grace werken ook een klassiek orkest en gospelzangers mee aan de act. Het weer. Bewolkt een periode met regen.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 Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale number five.